Vijf uur. Michel Koenen met het tellen om de farmaceutische industrie aan banden te leggen. Zo willen de drie linkse partijen een verbod op het sponsoren van patiëntenverenigingen door farmaceutische bedrijven. De onafhankelijkheid komt volgens de partijen in het geding. De overheid zou de patiëntenverenigingen subsidie moeten geven. Verder zouden apothekers dure medicijnen moeten mogen namaken en willen ze producenten dwingen om absurd hoge prijzen te verlagen. De Chinese politie heeft 18 mensen opgepakt voor de brand vorige week in een appartementencomplex in Peking. Het zijn managers, elektriciens en bouwvakkers. De brand brak waarschijnlijk uit door een defect aan koelcellen in de kelder van het complex. Bij de brand kwamen 18 mensen om het leven. Er is waarschijnlijk geen stromend water op Mars, dat stellen Amerikaanse wetenschappers. Twee jaar geleden maakte NASA bekend dat donkere strepen op bepaalde steile hellingen waarschijnlijk ondergronds water is dat naar beneden druppelt. Maar wetenschappers denken nu dat het droog zand is. Op minder steile hellingen is namelijk geen streep meer te zien... en water zou volgens de hoofdonderzoeker gewoon doordruppelen. Als die theorie klopt, betekent het dat er waarschijnlijk minder water is op Mars dan gedacht. Dat zou de kans op leven aanzienlijk kleiner maken. En de Belgische tv-show Sorry voor Alles heeft in New York een internationale Emmy gewonnen voor entertainment. In het programma worden nietsvermoedende mensen een maand lang gevolgd met een verborgen camera en in bizarre situaties gebracht. Jan Smits presenteert de Nederlandse versie en die wordt uitgezonden door Avrotros. Het weer nog af en toe een bui, de temperatuur zakt niet verder dan een graad of 9.